Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er vertrekt weer een vliegtuig met Nederlandse Afghanen uit Kabul. Aan boord van het vliegtuig van Qatar Airways zitten in totaal 200 Afghanen met een dubbel paspoort. Naast Nederlanders zou het gaan om Amerikanen, Britten en Duitsers, zegt de Washington Post. Iemand heeft tegen die krant gezegd dat de Taliban onder druk is gezet om de groep te laten vertrekken. We weten hoeveel er in elke gemeente is geprikt sinds de start van de vaccinatiecampagne. Volgens het RIVM tikken we landelijk ongeveer de 85% aan. Maar in de grote steden loopt het nog niet echt storm, zegt verslaggever Joost Schellevis. Bijvoorbeeld in Amsterdam is dat 61%, Rotterdam 58%. Uh, eh, en dat geldt ook voor de andere, andere grote steden. Terwijl in het oosten van het land en het zuidoosten ja, is die vaccinatiegraad eigenlijk een, stuk verder. En ook een opvallend verschil tussen de Waddeneilanden en de Bijbelbelt op Schiermonnikoog is 93 van de inwoners gevaccineerd. In de gemeente Urk 23 procent. In een deel van Twente moeten mensen voorlopig nog al hun water koken. Vorige week werd de E. coli-bacterie ontdekt en dat is nog steeds niet opgelost. Overmorgen wordt gekeken hoe het water ervoor staat. En tot die tijd moet je voor de zekerheid je tandenpoetswater of koffiezetwater koken. Douchen en de wc doorspoelen kan wel gewoon. Luc de Jong heeft net zijn nieuwe contract getekend. Hij gaat van Sevilla naar FC Barcelona. De Nederlandse spits werd gepresenteerd in Camp Nou, stadion van Barça. Luc vindt het een eer om voor de club te spelen. thank you for having me here, uh, all the coolers and uh, all the Barca family. Uh, it's it's an honor to be in such an amazing club, and uh, yeah, I hope we're gonna have an amazing season together and uh, make some history and uh, yeah, win of course a lot of titles. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. wordt 24 tot 27 graden. Maar vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking en de kans op een bui toe. En morgen is er overal kans op regen. En wordt het met 22 tot 24 graden iets minder warm. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Op de meeste wegen kun je zonder enige vertraging doorrijden. Er is één uitzondering in de regio. Dat is namelijk de A7, Zaanstad richting Hoorn.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 13 Afghanen met een Nederlands paspoort zijn onderweg met een evacuatievlucht vanuit Kabul naar Qatar. Dat zegt Buitenlandse Zaken. In totaal worden zo'n 200 Afghanen met een dubbel paspoort meegenomen. De Europese Centrale Bank trekt een deel van de steunmaatregelen in. Vanaf volgend kwartaal worden er minder obligaties, ofwel leningen, opgekocht. Volgens ECB-president Lagarde gaat het de goede kant op met de economie van de eurozone. De leeftijd waarop in Frankrijk vrouwen gratis voorbehoedsmiddelen krijgen... wordt verruimd van 18 naar 25 jaar. Vrouwen zien nu nog vaak af van voorbehoedsmiddelen... omdat ze die te duur vinden. De Franse autoriteiten vinden dat niet acceptabel. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking. In het zuiden buien met mogelijk onweer. Vannacht overwegend droog, maar morgen weer buien bij een graad of 23.